veroordeling en dat bleek overeen te komen met het materiaal uit 1996. De vrouw heeft bij het incident traumatische ervaringen opgelopen waar ze nooit meer helemaal overeen zal komen. De man is daarom veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijk. Het kabinet verliest al twee jaar meer dan 100 miljoen euro op garanties die het geeft voor het midden- en kleinbedrijf. Dat heeft minister Kamp gezegd in de Tweede Kamer. Kamp vindt het nu niet het moment om te stoppen met de garanties. Die zijn volgens hem bedoeld om ervoor te zorgen dat MKB-bedrijven de crisis doorkomen. De minister hoopt dat die bedrijven op termijn weer op eigen benen kunnen staan en dan terecht kunnen bij de bank. Vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap zijn zwaar teleurgesteld over het kabinetsonderzoek naar de beëindiging van de treinkaping bij De Punt. Het platform voor Molukkers zegt dat het rapport meer vragen oproept dan dat het antwoorden geeft. Het onderzoek is vanmiddag gepubliceerd. Het kabinet liet het uitvoeren omdat vorig jaar nieuwe informatie naar buiten kwam. De vraag rees of de treinkapers door de mariniers zijn geëxecuteerd of dat ze stierven tijdens een vuurgevecht. Volgens het platform voor Molukkers is op die vraag nog steeds geen antwoord uitgekomen. In Hoensbroek heeft de politie een straat afgezet omdat er vanuit een woning is geschoten en ook in het huis zou zijn geschoten. Er is een verdachte aangehouden, volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen en wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het weer, het is bewolkt. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht wordt het zo'n 6 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond zijn. Morgen is er af en toe zon, dan is het droog en 8 tot 10 graden. En vrijdag en in het weekend is er weer meer kans op regen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Zoals wel vaker op woensdag is het niet een hele drukke avondspits. Files in de Randstad van 3 kilometer en langer zijn te vinden op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 7 en bij de afrit Bunschoten nog eens 3, voor het Hoevelaken 3 en naar Apeldoorn vervolgens bij Barneveld 3 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 6 kilometer en richting Rotterdam 4.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 I don't need no wine. American, Cosmic Girl hier bij ZFM. En ook nog September en Cry For You. Zometeen tijd voor een nieuwe editie van ZFM Beatmasters En ik zal je eerlijk zeggen, ik ben wel eens energieker geweest.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 Dat zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Volgens de minister moesten de mariniers bij de bevrijdingsactie de treinpassagiers beschermen. En daarvoor moesten de kapers worden uitgeschakeld. Dat zou niet het doel zijn geweest. Opstelten en minister Hennis van Defensie lieten de bevrijdingsactie op verzoek van de Tweede Kamer